Moutschreurs met het NWS Journaal. Het gedoe over de dividendbelangingsleider Klaver gezegd tijdens het Kamerdebat. Volgens hem staat door alle verwarring over de memo's de geloofwaardigheid van de politiek op het spel. PvdA-leider Ascher kan niet geloven dat Rutte echt niet wist van het bestaan van memo's over het afschaffen van de dividendbelasting. Ook zei hij dat er een beeld opdoemt van een extreem hechte samenwerking tussen de premier en multinationals. Tegen de man van 59 uit Bunschoten die terecht staat voor de mishandeling van zijn 19 kinderen en ontucht is vijf jaar gevangenisstraf geëist. Volgens het OM sloeg hij elke dag tenminste één van zijn kinderen. De moeder, die wist van het wangedrag, wordt ook vervolgd. 15 kinderen hebben aangifte gedaan tegen de vader. Hij zou ze ook zonder eten en drinken hebben opgesloten. Het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen moet voor de winter zijn gehalveerd. Dat adviseert een onderzoekscommissie. Nu zijn er nog ruim 2200 grote grazers in het gebied. Dat moeten er 1100 worden. Voor de winter waren in de Oostvaardersplassen nog 5000 dieren. Maar vele bezweken door voedselgebrek. De commissie adviseert een groot deel van de edelherten af te schieten. De runderen kunnen blijven en een deel van de wilde paarden moet verhuizen. Bij de vechtpartij afgelopen weekend in Praag, waarbij een ober zwaar werd mishandeld, was ook een Amsterdamse politieagent betrokken. Hij is een van de twee mannen die zijn vrijgelaten. Vijf anderen zitten nog vast in Tsjechië. De groep werd opgepakt op het vliegveld. De mannen waren herkend op beveiligingsbeelden die, door, die waren verspreid. De Nederlandse politie is een onderzoek begonnen naar de rol van de Amsterdamse agent bij de zware mishandeling in Praag. Het weer bewolkt, maar ook wat zon en kans op een bui met misschien ook onweer. Het is 12 graden in het noorden en 16 in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht kan in het noorden wat regen vallen.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 Again, standing there all alone, looking so good to me, baby. Can't do no wrong, hey baby. Put your arms around me, set my world on. nobody like you, baby. Honey, that's no lie. Hey, you put that spell on me.